3 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Amsterdam trekt opnieuw geld uit voor het noodleidende afvalenergiebedrijf AEB. De gemeenteraad heeft ingestemd met een financiële injectie van 45 miljoen euro. Over het besluit is tot diep in de nacht vergaderd. De gemeenteraadsleden wilden onder meer weten waar het geld voor wordt gebruikt. Volgens verantwoordelijk wethouder Dijksma wordt het bedrag niet ineens uitgegeven... En is het onder meer bedoeld voor salarissen, operationele kosten en het vervoeren van slip. Amsterdam investeerde eerder al 35 miljoen in het afvalbedrijf. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil begin volgend jaar de eerste bemande SpaceX-missie de ruimte insturen. Het ruimtevaartuig Crew Dragon moet ergens in de eerste drie maanden van volgend jaar worden gelanceerd... op voorwaarde dat de komende testen goed verlopen... SpaceX is het ruimtevaartbedrijf van ondernemer en uitvinder Elon Musk. NASA-topman Bridenstine complimenteerde SpaceX voor de snelle manier waarop het bedrijf ruimtevaartuigen ontwikkelt. Door zaken gewoon uit te proberen en daarna te verbeteren. Hij benadrukte wel dat met astronauten geen enkel risico zal worden genomen. Op verschillende plaatsen hebben Koerden in Nederland gedemonstreerd tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. In de stationshal op Schiphol waren gisteravond zo'n 150 Koerden... die zwaaiden met Koerdische vlaggen en leuzen riepen tegen de Turkse president Erdogan. In Arnhem waren zo'n 200 demonstranten op de been... uit protest tegen het Turkse offensief in Syrië. België heeft zich als eerste land geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. De Belgische voetballers wonnen al hun wedstrijden in groep 1. Ook de wedstrijd tegen San Marino gisteravond die eindigde in 9-0. Het weer nog. Het is bewolkt en het gaat vanuit het westen regenen.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 can't hide. You and me gonna touch the sky. Pop along if you feel like a if you feel like happiness is the truth. ritme van ZFM. give it love, give it love, give it love in the way that I should. Treat me good, give it love. I Girls are like this, I would give you give Girls are like this, I give give Girls are like this, I would give give Girls are like this, I give i my and if you tell me, i my Better you come for me, I'll let my chat, yo, and if you tell me, I'll let my chat. treat me good. All in my give it up, give it up. All in my give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All Queen be good, queen be good. All in my give it up, give it up.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 put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.